Mark Visser met het NOS Journaal. In de voorstad van Dallas hebben twee mannen het vuur geopend... bij een bijeenkomst waar PVV-leider Wilders de hoofdspreker was. Op Twitter zegt Wilders dat hij net het gebouw had verlaten. Volgens de politie zijn de twee schutters doodgeschoten. Een agent is gewond geraakt, maar verkeert niet in levensgevaar. Op de bijeenkomst in Dallas werd een prijs van 10.000 dollar uitgereikt... voor de beste Mohammed-cartoon. Europese kustwacht en marineschepen hebben dit weekend voor de Libische kust 4800 migranten gered. Dat heeft de Italiaanse kustwacht bekendgemaakt. Een deel van hen is op het Italiaanse eiland Lampedusa aan land gebracht, een ander deel op het vasteland. De EU heeft de reddingsoperatie voor bootvluchtelingen uitgebreid naar de ramp van vorige maand, waarbij naar schatting 800 vluchtelingen omkwamen. Bij een ongeluk op een spoorwegovergang in Geleen zijn twee mensen omgekomen. Ze werden op een scooter aangereden door een trein. De bestuurder van de scooter heeft volgens de politie het rode licht en de slagbomen genegeerd. Over de identiteit van de slachtoffers wil de politie in Geleen nog niets kwijt. In Tel Aviv is een demonstratie van Ethiopische Israëliërs tegen racisme uitgelopen op rellen. Betogers gooiden stenen naar de politie en die reageerden met flitsgranaten. Twintig politiemensen en een aantal betogers raakten gewond. Aanleiding voor de protestbetoging was een recente video... waarin te zien is dat politieagenten een zwarte militair in Tel Aviv slaan en duwen. De twee agenten zijn inmiddels op non-actief gesteld. In de VS heeft een vierde republikein zich kandidaat gesteld voor de presidentsverkiezingen in 2016. Het is de 63-jarige gepensioneerde neurochirurg Ben Carson. Hij maakte zijn kandidatuur bekend op een tv-station in Oklahoma. De Afro-Amerikaanse Carson doet het goed bij aanhangers van de conservatieve Tea Party. In december eindigde hij als tweede in een CNN-poll over kanshebbers voor de republikeinse kandidatuur. Het weer, de zon schijnt geregeld en hier en daar valt een bui. Het wordt 15 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad A12, Arnhem richting Den Haag. Een ongeluk bij Oude Rijn. staat 6 kilometer vanaf Bunnik. Inmiddels zijn de rijstroken wel weer vrij.